In het Financiële Dagblad had hij gezegd dat PVV-kiezers misschien last hebben van een angstpsychose. Minister Verhagen vond dat een onverstandige uitspraak. PVV-leider Wilders zei dat de Indonesiërs een toontje lager moesten zingen. In een gesprek met het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur nu erkend dat hij zijn uitspraak beter niet had kunnen doen. De KLM neemt het cabinepersoneel en alle passagiersvluchten van dochterbedrijf Martinair over. Het besluit komt niet onverwacht. Het ging al een tijd niet goed met de kleine luchtvaartmaatschappij. Martinair vliegt op acht bestemmingen, voornamelijk in de Caraïbe en Latijns-Amerika. Het winstgevende Martinair Cargo en het onderhoudsbedrijf van Martinair verhuizen niet mee naar de KLM. Ze blijven onder hun eigen naam voortbestaan. Een rechter van de Hoge Raad is gisteren in de trein bestolen. Iemand nam zijn tas met strafdossiers mee. De raadsheer reisde tussen Rotterdam en Breda en had de tas in het bagagerek gelegd. Onderweg ontdekte hij dat hij was verdwenen. Er zaten vertrouwelijke stukken in uit twee strafdossiers. De raadsheer heeft aangifte gedaan van diefstal. Het Colombiaanse leger heeft de rebellenbeweging FARC opnieuw een slag toegebracht. Bij een luchtaanval is Mono Gogoy gedood, de nummer twee van de rebellenbeweging. Tot voor kort was hij de commandant van Tanja Nijmeijer, maar zij zou twee maanden geleden zijn overgeplaatst naar een ander kamp. Naast Mono Gogoy zijn twintig andere FARC-strijders gedood, hun lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. In een huis in Sint-Joost in Limburg is vannacht het lichaam van een jongen van 11 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. De vader van 42 is aangehouden omdat de politie denkt dat hij iets met de dood van zijn zoon te maken heeft. Verder wil de Limburgse politie niets over de zaak zeggen. Het weer vanuit het westen trekken buien het land over met lokaal onweer.